Vermoedelijk is er onder water een ongeluk gebeurd. Twee duikers kwamen met zwaar inwendig letsel weer boven. Twee anderen bleven ongedeerd. Na de twee andere duikers wordt nog gezocht. Het ongeluk gebeurde in de Kraaidezee. Die is 60 meter diep. In het meer zijn resten van gebouwen te vinden. En voor de duikers zijn scheepswrakken en een vliegtuig afgezonken. Volgens de Duitse politie zijn de twee gewonde Nederlandse duikers buiten levensgevaar. Waar de groep vandaan komt is niet bekend. De nationale ombudsman wil het landelijke homopestmeldpunt overnemen van de g Dat zei ombudsman Brenningmeijer in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Hoofdredacteur Krol van de g stelde het meldpunt vorige week in... na berichten dat opnieuw een homostel is weggepest uit een woonwijk. De ombudsman wil gaan bemiddelen tussen de politie en homo's die een klacht indienen. Brenningmeijer noemt de problematiek wezenlijk anders dan een gewone burenruzie... en wil dat de pesterijen doelmatig worden aangepakt. Oostenrijk probeert schoon schip te maken na aanhoudende onthullingen over corruptie in de politiek. Al maanden zijn er berichten over omkoping en een cultuur van vriendjespolitiek. Het parlement besloot dit weekend tot een groot onderzoek. De zaak betreft vooral de regering van de vroegere bondskanselier Schussel, die van 2000 tot 2007 aan de macht was. Maar ook de huidige bondskanselier Feynman ligt onder vuur. De asperge is eh, op de eerste plaats geëindigd bij de verkiezing van de lekkerste groente van Nederland. Die internetverkiezing werd georganiseerd door het Radio 1-programma Vroege Vogels en de Nederlandse Vegetariërsbond. Na de asperge eindigde de spersieboon op de tweede plaats en witlof op nummer 3. Rabarber is de minst populaire groente. Het weer volop zon, temperaturen 20 graden op de Wadden en een gaat of 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de...